Tjepkema met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat New Hampshire komen de eerste uitslagen binnen van de democratische voorverkiezingen. Met meer dan 10% van de stemmen geteld lijkt Bernie Sanders te winnen met bijna 30% van de stemmen. Pete Buttigieg en Amy Klobuchar volgen met iets meer dan 20%. In Iowa, de eerste staat waar er voorverkiezingen waren, won Buttigieg nog nipt van Sanders. Elizabeth Warren en Joe Biden blijven voorlopig steken onder de 10%. Minister van Justitie Grapperhaus is bereid om met Julio Potsch en zijn advocaat om tafel te gaan zitten om tot een regeling te komen. Dat maakten de advocaten van Potsch bekend in het televisieprogramma Jinek. Als het tot een regeling komt, hoeft er volgens de advocaten geen rechtszaak te komen. Eerder deze week werd bekend dat het Nederlandse Openbaar Ministerie de Argentijnse autoriteiten op het idee bracht om Potsch in 2009 in Spanje aan te houden. Potsch werd door Argentinië verdacht van deelname aan zogenoemde dode vluchten... waarbij tegenstanders van de Argentijnse dictatuur uit het vliegtuig werden gegooid. In 2017 is hij vrijgesproken. In de Eredivisie zijn vanavond twee wedstrijden gespeeld... die afgelopen zondag waren afgelast vanwege de storm. Sparta won in Rotterdam met 4-2 van ADO Den Haag. FC Emmen won in eigen huis met 2-0 van FC Twente. Boze supporters van Twente hebben na de nederlaag... de terugkerende Spelersbussen bij het trainingscomplex in Hengelo... korte tijd tegengehouden. FC Twente is op de ranglijst afgezakt naar de 13e plaats. Zeeuwse bestuurders zijn teleurgesteld na een gesprek met staatssecretaris Visser. Ze zei erin dat ze de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen niet ziet zitten, zegt de commissaris van de Koning Polman. Staatssecretaris Visser benadrukte na afloop dat er nog geen besluit is, maar dat ze grote aarzelingen heeft. Het weer, buien, vooral in het noorden met kans op onweer, hagel en natte sneeuw. Aan zee een stormachtige wind. Vannacht 3 graden.